uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland blijven samenwerken bij de aanpak van de corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Den Haag tussen ministers uit beide landen... nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De Nederlandse politiechef Bouwman wilde een aparte criminele inlichtingendienst oprichten... die buiten de lokale politie van Sint Maarten om kan werken. De Sint Maartense minister van Justitie Richardson was het daar niet mee eens. De Amerikaan die tijdens een live tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot... heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar de Amerikaanse nieuwszender ABC. In het 23 pagina stellende document zegt de man dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni... voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood in een kerk. Ook worden in de documenten schietpartijen op Columbine High School in 1999 en Virginia Tech in 2007 genoemd. De schutter schrijft dat hij inspiratie haalde uit deze aanslagen. Hij pleegde later op de dag zelfmoord. In Amersfoort is een man opgepakt die zou hebben gedreigd zijn huis op te blazen. De politie ging naar het huis na een melding dat de man een ontploffing wilde veroorzaken. Een aantal omwonenden werd geëvacueerd. Toen bleek dat de man niet thuis was, werd een grote zoekactie gestart en een burgernetbericht verstuurd, waarna de man kon worden gearresteerd. Eerder deze maand draaide dezelfde man de gaskraan in zijn woning open. Een arrestatieteam wist hem toen uit zijn huis te praten. In de Verenigde Staten zijn de beurzen na dagen van dalende koersen door zorgen over de Chinese economie met winst gesloten. De Dow Jones-index steeg 4 en technologiebeurs Nasdaq 4,2 De Europese beurzen sloten de handelsdag juist af met verlies. De AEX in Amsterdam sloot met een verlies van 1,8 op 429 punten. De beurzen in Shanghai en Hongkong sloten de dag ook af met verlies. Het weer, in het noorden nog stevige buien, soms met hagel, onweer en zware windstoten.